Ze liggen alle vier zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wat er gebeurd is. Volgens de provinciale Zeeuwse Courant maakten de vier wel vaker een pleziertripje naar Zeeland per vliegtuig. Op het water zijn afgelopen dagen bij verschillende incidenten zeker vier mensen om het leven gekomen. In Zeewolde verdronk vanavond een zwemmer en bij Zwolle wordt nog een bejaarde zwemmer vermist. En bij Den Bosch is een man van Poolse afkomst verdronken. Op het Markermeer probeerde een man zijn hond te redden die overboord was geslagen. Hij werd onwel en overleed in het ziekenhuis. De vier grootste Griekse banken hebben samen 18 miljard euro gekregen en daarmee kunnen de banken hun buffers versterken. Ze hebben zware verliezen geleden omdat feitelijk werd gedwongen schulden van de staat kwijt te schelden. Door het nieuwe kapitaal uit het tijdelijke noodfonds van de EU krijgen ze nu weer toegang tot krediet van de Europese Centrale Bank. Turkije gaat vier hoge Israëlische militairen bij verstek vervolgen voor de aanval op een konvooi met hulp voor de Palestijnen in 2010. Het schip was op weg naar de Gazastrook om hulpgoederen naar het Palestijnse gebied te brengen. Het Israëlische leger ziet dat niet toe en uh, die viel het schip aan in internationale wateren. Bij de commandoactie kwamen negen Turkse opvarenden om het leven. Toeristen en badgasten stonden vanavond lang in de file. Vooral vanuit Zeeland, op de Veluwe en in Friesland was het druk. Voordat het lang warm en zonnig was, gingen veel mensen pas laat in de avond naar huis. Op de stranden in Zeeland was het vandaag zonnig, in tegenstelling tot de kust van Noord- en Zuid-Holland. Daar hielden badgasten het vandaag al snel voor gezien. Het weer. De bewolking aan de kust die breidt zich vannacht over het hele land uit. Morgen eerst grijs, later wolkenvelden en, wolkenvelden en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A77 tussen Knoop en de Duitse grens. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen.